Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim twee weken na een dodelijk bootongeluk bij Terschelling... is op het strand een lichaam gevonden. Eind vorige maand botsten een veerboot en een watertaxi op elkaar. Twee mensen overleefden dat niet en twee anderen raakten vermist. Zoekacties naar de man van 49 en het kind van 12 leverden tot nu toe niets op. De politie onderzoekt of het gevonden lichaam... een van de twee vermiste slachtoffers is. Alle klimaatactivisten die gisteren op Schiphol werden opgepakt zijn vrijgelaten. De actievoerders sloopten het hek en gingen onder privéjet zitten... om zo te voorkomen dat ze konden opstijgen. Ook maakten sommige actievoerders zich vast aan toestellen. De klimaatactivisten kozen expres voor privéjets... omdat de vluchten met die vliegtuigen volgens Greenpeace het meest vervuilend zijn. Een bizarre tussenstop voor een vliegtuig dat van Gran Canaria onderweg was naar Manchester. Het toestel landde in Bilbao in Spanje voor een plaspauze. De toiletten aan boord waren onbruikbaar, waardoor de nood voor sommige passagiers te hoog werd. De piloten besloten een tussenstop te maken, zodat reizigers naar de wc konden en de toiletten aan boord gerepareerd konden worden. En Paulos Abraham komt dit jaar niet meer in actie voor FC Groningen. De voetballer wordt ernstig bedreigd en de voetbalclub is op zoek naar een ander huis voor hem. Abraham kwam afgelopen week negatief in het nieuws. Volgens RTV Noord zou zijn hond een chihuahua hebben doodgebeten. In een documentaire van afgelopen zomer vertelde Abraham nog dat zijn hond Ice geen vlieg kwaad doet. He looked dangerous, is one of the most uh, nice dogs uh, actually. But uh, he looked very dangerous, I understand understand that also. He's very kind. I've never seen him aggressive or something. And I know all the people say that about their own dog, but I really mean it with the eyes. I've never seen him uh, aggressive or something. De Zweedse voetballer kwam tot nu toe acht keer in actie in de eredivisie. Het weer grijs en in het noorden en westen regen. Vanmiddag vallen er ook buien in het oosten.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 Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwe Meer is de verdraging nog een kwartier. Op de A10 Noord ook file tussen Volendam en de Koentunnel sta je ook 10 minuten vast. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg 10 minuten oponthoud.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 You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I more than just a memory, yeah You and I, I carry with me You and I You and I are everywhere I wish you could be there See the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory.